Het is van Kesteren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten wordt voormalig president Trump binnenkort opgeroepen in een strafrechtelijk onderzoek. Media melden op basis van bronnen dat er een speciaal aanklager zijn aanklacht gaat indienen. Trump wordt onderzocht omdat geheime documenten meenam uit het Witte Huis... en hij probeerde te voorkomen dat ze werden gevonden. Groningers die aardbevingsschade hebben krijgen sneller hun geld. Dat belooft staatssecretaris Hans Velbrief van Mijnbouw in het debat over de gaswinning gisteravond. Zo hoeven mensen met minder dan 40.000 euro aan schade niet meer allerlei inspecties te laten doen. Verder wil de staatssecretaris taskforces in het leven roepen voor ingewikkelde gevallen. Eerder in het debat zei premier Rutte dat aftreden voor hem niet aan de orde is. Een groot deel van de oppositie diende een motie van wantrouwen tegen Rutte in. De coalitie, coalitie bleef hem steunen, dus de motie werd verworpen. Door een brand in een treintunnel in het Oostenrijkse Tirol... zijn 151 passagiers van een internationale trein geëvacueerd. De trein was onderweg naar Hamburg en had Amsterdam als eindbestemming. Volgens Oostenrijkse media zijn 50 mensen behandeld... omdat ze rook hadden ingeademd. De brand werd veroorzaakt door een kapotte bovenleiding. De tunnel blijft voorlopig dicht. De passagiers worden daar opgevangen. Opnieuw een explosie in Rotterdam. Dit keer aan de kortebach in het zuidoosten van de stad. Volgens de politie is één persoon gewond geraakt. Het aantal explosies in Rotterdam is dit jaar flink toegenomen. Volgens burgemeester Abu Talib komt dat door een strengere aanpak van drugscriminaliteit in de havens van Rotterdam. Wanneer ladingen worden onderschept, reageren criminelen dat op elkaar af met explosieven, zegt de burgemeester. Het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het is een graad of 10. Komende dag zonnig en droog. Van 18 graden aan de kust tot landinwaarts 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.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 Oh. I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than slick with the ruler. Yeah. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap. I break down companies with all my peeps.